uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Van de Tour de France gewonnen. De Nederlandse sprinter greep de zege in de achtste etappe, die eindigde in Amiens. Het was een vlakke rit over 181 kilometer waarin niet veel gebeurde. De Nederlander Marco Minnaert reed lange tijd op kop met de Fransman Fabien Créer... maar hij werd 10 kilometer voor de eindstreep bijgehaald. Groenewegen zei na afloop dat hij zich minder goed voelde dan gisteren... maar dat de ploeg hem in de goede positie bracht... De Belg Greg van Avermaat houdt de gele trui. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten om geen sigarettenpeuken uit het raam te gooien. Dat is sowieso verboden, maar de bermen zijn nu zo droog dat ze snel in brand kunnen vliegen. Er zijn vandaag al een paar bermbranden geweest. Of een brandende peuk daarvan de oorzaak was is niet bekend. Het kan bijvoorbeeld ook door een stukje glas gekomen zijn. Door het aanhoudende zomerweer drogen de bermen naar verwachting nog verder uit. Het gaat goed met de zeldzame grote vuurvlinder in Nederland. Het diertje wordt veel gezien in het Friese natuurgebied de Brandenmeer. Dat is opmerkelijk, want eind vorig jaar leek het goed mis te zijn voor de vlindersoort. Een aannemer had de sloten in het gebied tussen Wolvega en het Tjeukenmeer te rigoureus schoongemaakt... en had alle rupsen van de beschermde vlindersoort in het gebied weggehaald. De Vlinderstichting vreesde dat bijna 90% van de eitjes was verdwenen... maar een woordvoerder zegt dat er nu veel vlinders zijn en zelfs meer eitjes dan een jaar geleden. En tennisser Novak Djokovic heeft voor het eerst in drie jaar de finale van Wimbledon bereikt door een zege op Rafael Nadal. In de halve finale ging het gelijk op, na vier sets stond het 2-2. De Servier won de laatste set uiteindelijk met 10-8. In de tennisfinale neemt Djokovic het morgen op tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. Het weer, een zonovergoten dag met 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog iets warmer, dan wordt het 24 tot 29 graden. Maandag wordt het gemiddeld met 29 graden tropisch warm.